Jan van der Putten met het NOS-journaal. De KNVB heeft voor de tweede keer in korte tijd... het lidmaatschap van een Utrechtse voetbalclub opgezegd. SVA Papendorp is geschrapt als lid... omdat de bond er geen vertrouwen in heeft... dat de vereniging de orde kan handhaven tijdens de wedstrijden. Vorige maand werd ook al DSW-SV als lid geschrapt. Beide clubs werden in oktober al uit de competitie gehaald... onder meer omdat er scheidsrechters werden bedreigd en belaagd. Een derde van de ongeveer 60 bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales zijn uit, dankzij zware regenbuien. In Sydney was het volgens de burgemeester de natste dag in 15 maanden. Hij twitterde dat het fantastisch was om wakker te worden met de hoognodige regen. Vanwege de zware buien wordt de Australische oostkust nu wel bedreigd door overstromingen en aardverschuivingen. De komende dagen gaat het nog harder regenen. Op een middelbare school in Sneek is een leerling betrapt met vals geld. Hij had een voorraad nepbiljetten in zijn kluisje, meldt de Leeuwarden Courant. De school, RSG Magister Alvinus, merkte dat er vals geld in omloop was in het gebouw. De politie kreeg meldingen dat er in Sneek valse biljetten van 50 euro in omloop waren. Daarmee werden maaltijdbezorgers betaald. De leerling zit sinds dinsdag thuis. De valse biljetten bestelde die op AliExpress. Het aantal verzoeken om euthanasie is vorig jaar sterk gestegen. Het expertisecentrum euthanasie kreeg ruim 3100 verzoeken om hulp. Een stijging van 22 procent. Ongeveer een derde van de verzoeken werd ingewilligd. Door de stijging heeft het expertisecentrum een tekort aan psychiaters en andere artsen. Het weer droog en vrij zonnig.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 je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper Tu croyais quoi On Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit.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 J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en na baby, tu d'être ça. Y'a moyen, dja dja. tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. tu pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. suis pas ta carte, non, dja non.